Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft vannacht de handen vol gehad aan illegale feestjes. Op verschillende plekken in het land bouwden mensen een feestje. In de buurt van Hilversum stonden 300 jongeren te dansen op een bouwterrein. Twee mensen zijn opgepakt, de DJ en een bezoeker die een agent trapte. In Hengelo maakten agenten een einde aan een feest in een sauna op wielen. En in Amsterdam werden 20 feestgangers op de bon geslingerd. Niet alleen in ons land was het raak trouwens. In Berlijn kapten agenten een fetishfeest af waar 600 bezoekers op af waren gekomen. Er zijn volgens het RIVM meer dan 10.200 coronabesmettingen bijgekomen. Gisteren werden er bijna 8700 besmettingen gemeld... maar vanwege computerproblemen bij de GGD's waren die cijfers niet compleet. Volgens het RIVM vallen de cijfers van vandaag daarom hoger uit. Op het Jaarbeursplein in Utrecht protesteren een paar honderd mensen tegen pedofilie. De groep wil dat een politieke partij, de Partij voor Naaste Liefde, Vrijheid en Diversiteit, ophoudt te bestaan. Het protest verloopt rustig en de meeste mensen houden zich aan de coronaregels. En een kaarsenmaker uit Barneveld moet stoppen met het maken van kaarsen. Johan zamelde kaarsresten in en smolt die om tot nieuwe kaarsen. De opbrengst daarvan doneerde hij aan het KWF... omdat zijn broer, zus en vrouw aan kanker zijn overleden. Maar nu moet Johan van de dokter stoppen met zijn hobby... omdat de dampen op zijn longen slaan. Ik ben half over kop naar ziekenhuis gebracht met de, met Half over kop. Mm, mm, mm, en toen kwam ik daar bij de specialist. En eh, hij zei, nou joh, hij jij ik moet je toch iets vertellen. Ik zei, wat dan? Hij zei, je moet stoppen met kaarsen. Ja, stoppen met de kaarsen dus. Maar gelukkig heeft Johan een nieuwe hobby en die hoorde je net al even op de achtergrond. Het is dan mijn nieuwe hobby geworden. Ik vroeger ook veel gedaan, vogels en zo. Nou, dan moet je niet bijten. Ik bijt jou ook niet.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 Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second.